Een kunnen met het NOS-journaal. Terecht, dat heeft het Rode Kruis uitgezocht. Van de ondervraagden zonder kennis van reanimatie zegt 42 dat ze een AED zouden durven gebruiken. Alarmerend laag, zegt het Rode Kruis, terwijl een AED volgens de hulporganisatie makkelijk te bedienen is. Het besluit over de uitbreiding van Lelystad Airport wordt met zeker een jaar uitgesteld. Dat melden RTL Nieuws en De Telegraaf. Minister van Nieuwenhuizen zou het nieuws vandaag officieel bekendmaken. Het plan was om Lelystad Airport per april 2019 uit te breiden, maar er is veel verzet. Bewoners vrezen voor geluidsoverlast en luchtvervuiling. Van Nieuwenhuizen wil naar verluid meer tijd om onderzoek te doen naar de uitbreiding van Lelystad Airport. In de haven van Rotterdam mag nog jaren steenkool worden doorgevoerd. Het contract van het Europese overslagbedrijf met de Rotterdamse haven is met 25 jaar verlengd, ondanks bezwaren van milieuorganisaties en de gemeenteraad. De raad nam afgelopen november nog een motie aan waarin werd aangedrongen op afbouw van de kolenoverslag. Rotterdam is de grootste doorvoerhaven van steenkool in Europa. Het havenbedrijf zegt dat ze de contractverlenging niet tegen konden houden. In het parlement van Florida is een motie om semi-automatische vuurwapens, zoals de AR-15, te verbieden, met grote meerderheid verworpen. Zo'n wapen is ook gebruikt bij de aanslag op een school in Florida vorige week. Bij de stemming waren ook scholieren en leraren. Volgens lokale media reageerden die geschokt op de uitslag. 36 parlementariërs stemden voor, 71 stemden tegen. De VS en Noord-Korea hadden een ontmoeting gepland staan op de winterspelen in Zuid-Korea. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De afspraak tussen vicepresident Pence en Noord-Koreaanse afgevaardigden zou door Noord-Korea zijn afgezegd. Volgens de stafchef van Pence nadat hij mensenrechten schendingen van Pyeongchang aan de kaak had gesteld. Het weer nog. In de loop van de ochtend stijgt het kwik weer boven nul en gaat de zon flink schijnen. Vanmiddag wordt het zo'n 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John van de ANWB. In de Randstad is er wat vertraging op de A2 van Den Bosch naar Utrecht.